Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Jos B. heeft voor het eerst een uitgebreide verklaring afgelegd. Deed hij tijdens het hoge beroep in de zaak over Nicky Verstappen. Jos B. kreeg vorig jaar 12,5 jaar cel voor het seksueel misbruiken en ontvoeren van het jongetje eind jaren 90. Tijdens die zaak sprak hij alleen in een videoboodschap. Maar nu is hij er dus ook echt bij, zegt deze verslaggever van L1. Vandaag is hij zelfs op de grond gaan liggen om te laten zien eh, ja, hoe Nicky Verstappen zou hebben gelegen toen, eh, toen hij hem vond. Dat, ja, een heel opvallend moment eigenlijk. Hij stond gewoon op, is gaan liggen. Eh, ja, iedereen keek ook wel een beetje verbaasd. Maar dat is een beetje de sfeer van, eh, van vandaag. Jos B. blijft erbij dat hij Nicky Verstappen niet om het leven heeft gebracht... maar dat hij hem vond toen hij al dood was. De vader van Nicky Verstappen komt later vandaag ook voor het eerst aan het woord. In de gemeente Velsen in Noord-Holland is een militair opgepakt die in zijn huis een flinke lading wapens had liggen. Na een tip werd het huis doorzocht. en werden luchtbuksen, steekwapens en balletjespistolen gevonden. Mensen kunnen weer de vlooienmars spelen op Utrecht Centraal, want de piano is terug. De NS haalde het ding een half jaar geleden weg omdat de vleugel steeds vernield werd. Nu komt het spoorwegbedrijf daarop terug. Een vrouw heeft een piano geschonken die nu een plekje in de hal heeft gekregen. En het tijdschrift People heeft weer iemand uitgeroepen tot meest sexy man ter wereld. Dit keer is het acteur Paul Rudd. De man die je onder meer kunt kennen uit Ant-Man en de Anchorman films. Toen hij het hoorde vertelde hij het meteen aan zijn vrouw. She was stupefied. But you know, she was very sweet about it. After some giggling and uh, shock, she said, oh, they got it right. And uh, that's, you know, very sweet. Eerder werden Idris Elba, Brad Pitt en George Clooney al uitgeroepen tot Sexiest Man Alive. Het weer. In Limburg en Brabant schijnt de zon, maar op veel andere plekken is het bewolkt. Het wordt een graad of 11. Morgen is er meer bewolking met soms motregen en maximaal 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A10 Noord richting Zaanstad staat file bij de Koentunnel 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.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 De tweede uur begonnen met The Birds, Mr. Tambering gevolgd door Ancora, groen, geel en blauw. Het nieuwe seizoen van de kinderkunstlijn is van start gegaan... en is verhuisd naar een andere locatie. Namelijk naar een ruimte in de brandweerkazerne aan de Duinstraat. De eerste basisschool is de Duinroos... waar de leerlingen van de grootste groep weer kunnen genieten... van het verven op een echt doek en het beschilderen van echte kunstbanken... De professionele begeleiding is zoals altijd in handen van Marianne Rebel. Hilly Jansen en samen met een trouwe team wordt het weer gezellige kunstmiddagen. Z. There is no question. ZFM. Little things like my gentle touch it's amazing, darling, that so little can achieve so much. Little things like your sleepy smile. As a brand new day is dawning, it's a lovely Christmas morning, and why don't we stay in bed for a Please. vervolgens de mama's en de papa's met California Dreaming... en een nieuwe plaat weer van ABBA van hun nieuwe cd Little Thing. Spanelanden heeft op allerlei plekken korven neergezet... waarin buurtbewoners de herfbladeren kunnen opruimen. Het zijn dus nadrukkelijk geen afvalbakken... Maar daar lijken sommige mensen gewoon maling aan te hebben. Het restafval wordt er zelfs tegen aangeplaatst. Wellicht met het idee dat het iemand anders de rommel wel voor ze opruimt. Een vuilnisbak ziet er echt heel anders uit, toch? I just don't know what to do with myself. Don't know just what to do with myself. just en was een muzikale duo gevormd door Rick Groenveld en Peter Kok uit Den Haag. Beide ex-Hurricanes en sinds 1967 als duo onder de naam Popshop. In 1969 gingen ze verder onder de naam Creamfield en Cook. Ze worden soms de Nederlandse Simon en Carfunkel genoemd. In 1970 scoorden zij met The End hun eerste tipparade notering. De plaat werd geproduceerd door Jaap Eggermont. Ze had een aantal hits waaronder Only Lies, Don't Turn Me Loose, Melody, Where an Easy Boy. Na in totaal zeven noteringen ging Creamfield en Cook in 1974 uit elkaar. Hier zijn Creamfield en Cook met Only Lies. weer ZFM. waren de Temptations met My Girl. Gezond eten is lekker. Pluspunt organiseert dinsdag 16 november van 2 tot 4... in samenwerking met oppeppers van Kennemerhart... een gezellige en informatieve bijeenkomst over gezond eten. Deze bijeenkomst is gratis, inclusief een proeverij. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat moeten doen voor 12 november. En kan via 023 3040700. Ik herhaal 3040700. Of e.elfrink at plus.zandvoort.nl e.elfrink at plus.zandvoort.nl. En de locatie Oppeppers, Juttersharthuis in het Kors Verloren. En ik ga door met Animals, House of the Rising Sun. Dit waren de Righteous Brothers met Unshade Melody. Op de boulevard Bernard, ter hoogte van het tankstation, wordt een sanitaire unit geplaatst. Deze unit bestaat uit een openbaar toilet, een doucheruimte en een ledigingspunt voor chemische toiletten. Het toilet is een revolutionair zelfreinigend systeem. Door twee toiletten in deze unit te plaatsen die wisselaan na elkaar gebruikt worden... heeft dit toilet een omdraaitijd van maar 20 seconden... Elke bezoeker ervaart een schoon en droog toilet. De binnenzijde van het gebouwtje bestaat uit stalen platen met een roestige kleur.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 Ze wordt dus vandaag 53 jaar. Dan hebben we Anita Wetsier, een televisiepresentatrice. En die is geboren in 1961 en die wordt dus 60 jaar vandaag. En dan hebben we Donna Fargo. Dan denkt u, ja, wie is Donna Fargo? Donna Fargo is een Amerikaanse countryzangeres. Geboren in 1945, die wordt dus 76 jaar. Donna Fargo, geboren als Yvonne Vaughan. En die is geboren in 1945, zoals ik al zei. In 1972 had ze met The Happiest Girl in the Whole USA een buitengewone hit. De single bereikte de nummer 1 positie van de Country Charge en plaatste zich ook in de Pop Chart. sleepy head. Why'd we move that bojangle clock so far away from the bed? Just one more minute, that's why we moved it. One more hug or two. Do you love waking up next to me as much as I love waking up next to you? You make the coffee, I'll make the bed fix your lunch and you fix mine. Now tell me the truth. Do these old shoes look funny? Honey, it's almost nine. what we all say. Trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. to town. Just because we could get around. Things they do look awful cold. I die before I get old. Dit waren de Who met My Generation. Op zoek naar de wortels van de Nederrock. Vanavond van 8 tot 10 is er weer een nieuwe uitzending van De Krochten op ZFM Radio. Dit keer gaan de presentatoren samen met twee leden van de Haamse bluesband John and the Revelator op zoek gaan naar de wortels van de Nederrock. John, de Reverator, werd opgericht in 1970 en maakt nog steeds prachtige bluesmuziek. Aan de hand van hun verhalen nemen dorpsgenoot Charles van de Heuvel en Haarlemmer Ton Huizen ons mee op reis langs de 50 jaar John en de Riverator. Na een droomstart met het winnen van het Loosrecht Jazz Concours in 1970... met bijbehorende tv-registratie is de band alleen maar beter en bluesiger geworden. Er volgen meerdere albums, vele tournees en vele nieuwe fans. Nu, 50 jaar later, zijn de bandleden er niet rustig aan gaan doen. Integendeel, op 19 december aanstaande gaan ze er weer vol tegenaan... na een lange tijd van niet mogen optreden. Ben je benieuwd naar de verhalen en de muziek van John the Revelator? Luister dan vanavond van 8 tot 10 naar De Krochten op ZFM. Natuurlijk is dit programma, zoals altijd, te beluisteren via ZFM of via Tune. not love was the lie to me. You know I truth You've done the best you could to please me I enjoyed it quite a bit But I really must admit That it could you are, I'd be the last one to deny.